en welke maatregelen moeten worden genomen. De NAM verwacht er flink van langs te krijgen bij een crisis. Bijvoorbeeld bedreiging van medewerkers en sabotage van installaties. In een reactie zegt de NAM rekening te houden met mogelijke scenario's... en dat het eigenlijk pas nieuws zou zijn als er niet van dit soort draaiboeken zouden zijn. Landen moeten drie keer zoveel doen als nu om de klimaatdoelen in Parijs te halen. Volgens VN-onderzoekers kan dan de opwarming van de aarde minder blijven dan 2 graden. Maandag begint een nieuwe internationale klimaattop in Polen. De uitstoot van CO2 was een tijdje stabiel, maar die is nu weer aan het stijgen. Het kabinet blijft tegen de ontwikkeling van een gezamenlijk Europees leger. Minister Bijleveld van Defensie heeft dat in de Tweede Kamer gezegd... na uitspraken van minister Ollongren. Die zei op een bijeenkomst in Denemarken... dat er vanwege de veranderingen in de wereld... uiteindelijk één Europees leger moet komen. Volgens Bijleveld vindt het hele kabinet dat Nederland zelf zeggenschap over zijn leger moet houden. In Frankrijk komen gratis condooms beschikbaar. Apotheken gaan ze op doktersrecept verstrekken... heeft de minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Ze vindt dat nodig in de strijd tegen HIV. De maatregel gaat op 10 december in. Mannen en vrouwen die condooms willen... kunnen dan een recept bij een huisarts of verloskundige halen. Het geldt alleen voor één bepaald condoommerk... waarvan door wetenschappers is vastgesteld dat het veilig is. En bovendien niet duur. Het weer nog bewolkt, in het noorden ook opklaringen. Minimumtemperatuur vannacht tussen de plus 3 graden in het westen... en iets onder nul in het noorden. Morgen bewolkt en wat regen. In de loop van de dag wordt het 5 tot 10 graden.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 De A7 van Zaandam naar Hoorn, tussen Zaandijk en Avenhoorn, 15 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht en heb je een uur vertraging. Ook een uur vertraging ten zuiden van Amsterdam op de A9 naar Alkmaar. Tussen de afrit Belmermeer en Amstelveen staat 7 kilometer. Hier zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 richting Amsterdam tussen Vinkenveen en Knoop het Amstel 8 kilometer file. En eh, daar loop je zo'n 20 minuten vertraging op. En op eh, de A9 verder in de richting van Alkmaar tussen Akersloot en Knoop het Kooimeer ook een kwartier vertraging.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.